Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met een omvangrijk investeringsplan van president Biden. De stem van vicepresident Harris maakte het verschil. Het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen aangenomen. Het plan omvat investeringen van meer dan 700 miljard dollar. De helft daarvan gaat naar klimaatmaatregelen. De rest van het geld wordt gestoken in zorgverzekeringen... het verlagen van prijzen voor medicijnen... en het terugbrengen van het begrotingstekort. Het plan wordt gefinancierd door belastingen voor grote bedrijven te verhogen. De wapenstilstand tussen Israël en Palestijnse strijders van islamitische jihad is een half uur geleden ingegaan. Eerder op de dag berichtte internationale persbureaus dat vanaf 7 uur een wapenstilstand in zou gaan. Maar na die deadline vuurden Palestijnse strijders nog raketten af... richting het zuiden van Israël en Tel Aviv. Het geweld tussen Israël en de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad begon vrijdag. Sindsdien voeren beide partijen over en weer beschietingen uit. Met hulp van Egyptische bemiddelaars is een wapenstilstand afgesproken. Een Nederlandse mijnenjager is onderweg naar de Middellandse Zee om zich bij een NAVO-vloot te voegen. Het schip gaat de komende 15 weken meedoen aan oefeningen... maar staat ook klaar om deel te nemen aan militaire operaties in de regio. Nigeria kreeg tientallen kunstvoorwerpen terug van een museum in Londen. Het West-Afrikaanse land was vroeger een Britse kolonie. Britten namen de 72 bronzen beelden, objecten van ivoor en andere stukken mee. Volgens het museum in Londen gebeurde dat met geweld. Het museum noemt het gepast om ze nu dus terug te geven. Het weer, vannacht is het helder en droog. Het koelt flink af met minima tussen de 7 en 14 graden.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 me on my knees, Layla I'm begging, darling, please, Layla Darling, won't you ease my worried mind Make the best of the situation Before I finally go insane Please don't say we will never find a grave. Tell me all my love today, hey love.